long it takes We're not gonna give up We can do better see is bad blood and mistakes. All we hear is sad songs about heartbreaks. And no matter how long it takes, we're not gonna give up. We can do better friends, that's where you are.